1 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. President Trump heeft richtlijnen gepresenteerd... waarmee de coronamaatregelen op termijn kunnen worden afgebouwd. Amerikaanse staten mogen zelf weten wanneer ze dat doen... maar er zijn wel een aantal voorwaarden. Zo moet de verspreiding van het virus twee weken zijn afgenomen... en er moeten genoeg testlocaties zijn. Trump adviseert de maatregelen in drie fases te versoepelen... In de eerste fase blijven scholen dicht, maar restaurants, stadions en gebedshuizen mogen onder voorwaarden weer open. Trump wil met dit plan de zwaar getroffen economie weer op gang helpen. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft zijn minister van Volksgezondheid ontslagen. De twee bleven het oneens over hoe het coronavirus moest worden aangepakt. Minister Mandetta was er een voorstander van om mensen te dwingen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Maar Bolsonaro vond dat dat de economie onnodig veel schade zou toebrengen. Direct na het bekend worden van het ontslag braken lawaai-protesten uit... waarbij mensen vanaf balkons op potten en pannen sloegen. Nederland ziet voorlopig af van de verkoop van een onderzoeksinstituut voor vaccins. Het instituut in Beeldhoven stond te koop, maar het kabinet heeft zich bedacht... nu alle landen op zoek zijn naar een coronavaccin... Het instituut had ook een eigen vaccinfabriek, maar die is in 2012 al verkocht aan een bedrijf in India. Het is onduidelijk of Nederland nog een beroep kan doen op de capaciteit van die fabriek. Voor het eerst is op Bonaire iemand besmet met het coronavirus. Het gaat om een inwoner van het eiland die terugkwam van Aruba en lichte ziekteverschijnselen had. Hij zit in quarantaine, er komt geen lockdown op Bonaire. Met de komst van corona op Bonaire heeft het hele Caribische deel van het koninkrijk corona gevallen.